Visser met het NOS-journaal. Minister Schultz van Hagen staat extra lange en zware vrachtwagens toe op de weg. Het afgelopen jaar deden bij wijze van proef al 400 van deze vrachtwagens en Schultz geeft nu blijvend toestemming voor. De extra lange en zware vrachtwagens kunnen tot 60% meer vervoeren dan gewone trucks. Daardoor dragen ze bij aan een betere benutting van de weg, lagere transportkosten en minder belasting voor het milieu, zegt Schultz. VVD en PVV zijn hard met elkaar in botsing gekomen over de steun aan Griekenland. In het Kamerdebat over de jaarverslagen van de ministeries noemde VVD-fractievoorzitter Blok het standpunt van de gedoogpartner onverantwoord. PVV wil Griekenland uit de euro gooien. Volgens Blok zal dan meteen de vraag opdoemen welke landen er nog meer moeten volgen. En heeft dat zeer nadelige gevolgen voor de economie. Als de wereldhandel nog eens instort zou dat een ramp zijn voor Nederland, zei Blok. PVV-leider Wilders verweet VVD daarop bangmakerij. We geven miljarden aan een land waarvan we zeker zeker zijn dat we ze nooit terugzien, zei Wilders. Volgens Wilders verkwanselt Blok de belangen van de VVD-kiezers. Duitsland wil dat de leiding van het IMF in handen blijft van een Europeaan. Volgens bondskanselier Merkel moet een Europeaan de crisis bezweren in de eurozone en niet iemand van buiten. Er zijn ook landen die pleiten voor een IMF-leider uit een opkomende economie, bijvoorbeeld India of Brazilië. Vanochtend werd bekend dat IMF-topman strauss kahn ontslag heeft genomen. Hij wordt verdacht van het verkrachten van een kamermeisje. China heeft voor het eerst toegegeven dat er problemen zijn met de drie Klovendam in de Yangtze-rivier. Landbouwgronden verdrogen en veel bewoners hebben geen werk meer. De bouw van de grootste waterkrachtcentrale ter wereld was meteen al omstreden. Bijna anderhalf miljoen mensen moesten verhuizen en elders een nieuw bestaan opbouwen. De Chinese regering geeft nu toe dat er voor hen meer banen en betere sociale voorzieningen moeten komen. Het weer, in het westen wat zon, in het oosten bewolkt. Het is ongeveer 17 graden. Morgen zonnig met in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Aan de zuidkant van Amsterdam staat het vast op eh, de A10 in de richting van de A1 naar Amersfoort.